met het NOS-journaal. In de straat in Toulouse waar een terreurverdachte wordt belegerd zijn drie luide explosies gehoord. Volgens verslaggevers waren de knallen harder dan eerdere explosies. In een appartementencomplex in de Franse stad houdt de politie sinds gisterochtend vroeg de verdachte van drie dodelijke schietpartijen omsingeld. Sinds gisteravond is er geen contact meer met hem geweest. De Franse minister van Binnenlandse Zaken houdt er rekening mee dat de verdachte dood is. De sein- en wisselstoring bij Amsterdam is verholpen. Dat betekent dat het treinverkeer weer langzaam op gang komt. De verwachting is dat de treindienst voor de avondspits weer op orde is, meldt NS. Door de sein- en wisselstoring is het treinverkeer in de Randstad ontregeld en zitten de bussen van het streekvervoer overvol. Op de wegen rond Amsterdam was het vanochtend drukker dan normaal. GroenLinks wil opheldering van minister Schultz van Hagen. De partij vindt de reizigersinformatie gebrekkig. Het is vreemd dat er geen alternatief vervoer is geregeld, vindt GroenLinks. De VVD wil het spreekrecht voor slachtoffers in de rechtszaal uitbreiden. Zo moeten slachtoffers kunnen zeggen wat voor straf de verdachte moet krijgen. De VVD erkent dat zoiets kan leiden tot teleurstellingen bij slachtoffers, omdat de rechter uiteindelijk bepaalt of een verdachte schuldig is en hoeveel straf hij krijgt. Ook wil de VVD dat slachtoffers in de rechtszaal mogen zeggen wat ze vinden van hun behandeling door politie en het Openbaar Ministerie. Bij een ongeluk in Noord-Brabant op de N279 is vanochtend een dode gevallen. Vier mensen raakten gewond, twee van hen zijn er slecht aan toe. Volgens de politie gebeurde het ongeluk toen een auto op de verkeerde weghelft terecht kwam en op een tegenligger botste. De N279 is een belangrijke verbindingsweg tussen Den Bosch en Veghel. Het weer droog en zonnig. Het wordt 16 graden in het noorden van het land en ongeveer 18 graden in het midden en zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 is mijn hart. Als het leeg, als het oud, als koud en bevroren is. Als het bloed wat het doet nu het en verloren is. Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? stil als het hart en berekend is.